Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een bijzondere ontmoeting vandaag bij het kosmodroom Wastochny in Rusland. President Poetin praat daar nu met zijn Noord-Koreaanse collega Kim Jong-un. Ze schudden elkaar 40 seconden de hand bekeken de lanceerbasis en gingen daarna aan tafel om vooral over wapens te praten. Dat vertelt correspondent Sjoerd en Daas. Kim Jong-un heeft natuurlijk een hoop te bieden waar Poetin op zich wel <laughs> oren naar heeft. Denk onder meer aan eh, de munitie die in Noord-Korea wordt gemaakt. Eh, granaten eh, bijvoorbeeld. Dat is iets waar Poetin alleen maar meer van nodig heeft voor zijn oorlog. En spul dat Kim ook met liefde zal leveren omdat hij daar geld mee kan verdienen. Andersom zou Noord-Korea wel wat Russische voedselhulp kunnen gebruiken. Veel mensen in dat land hebben honger. Een spannende dag voor Big Bazaar. De koopjeswinkel hoort vanmiddag van de rechter of ze meer tijd krijgen om hun problemen op te lossen. Het is de tweede keer dat de rechter naar de zaak kijkt. Een week geleden weigerde een rechter nog om Big Bazaar meer tijd te geven. En weer een voetbaltrainer die de herfstvakantie niet haalt. NAC Breda heeft Peter Hiballa de laan uitgestuurd. De technisch directeur zegt dat de samenwerking niet echt lekker meer ging. Het seizoen is pas vijf potjes bezig... maar eerder kon de trainer van FC Utrecht zijn LinkedIn ook al bijwerken. En een man in Spanje is opgepakt omdat hij de billen aanraakte van een verslaggeefster... die op dat moment live op tv was. De presentator van die nieuwszender kon zijn ogen niet geloven... en onderbrak het verhaal van de vrouw om te vragen of hij het goed had gezien. Eh, Isa, perdoname, que te, interrumpa. perdóname, es que el sonido es malo, pero te, acaba de tocar el culo? Ja, de voorbijganger had aan haar billen gezeten, zegt ze. Daarna bleef hij haar ook meerdere keren lastigvallen. De man is dus opgepakt. Seksueel wangedrag is nogal een ding nu in Spanje... nadat de voorzitter van de Spaanse voetbalbond... een speelster van de nationale ploeg ongevraagd op de mond zoende. En het weer nog. In het noorden wat buien. Verder overal droog met af en toe wolken en af en toe zon...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 or It's up to you whether you fall in the trap. Just remember when you push up to have a strong rap. Cause nowadays, things are real funny. You can bet more than likely all you want is your money. So listen, take heed to what I say. With or without you, the girl is okay. Girls are the same everywhere. You can bet all they want from you is what they can get. And when they're finished, you can bet that you tried or they'll leave you penniless.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 siempre cantare, pero non siempre cantare, pero non siempre cantare. Esta rumba tan gitana yo quiero siempre cantare, pero ik siempre cantare, pero non siempre cantare. Esta rumba tan gitana yo quiero siempre cantare, pero non siempre cantare, pero non siempre cantare.